Drie uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De rechtbank in Amsterdam heeft Gideon Geet veroordeeld tot 23 jaar cel voor een liquidatie in Diemen. Het was ook de strafeis van het OM. Het slachtoffer, Vincent Jalink, werd in 2016 doodgeschoten in het bijzijn van zijn 9-jarige zoon. Volgens een getuige zou Jalink 1 miljoen euro hebben aangenomen van een groep Urker-vissers om cocaïne te kopen. Toen hij de drugs niet leverde, werd hij geliquideerd. De veroordeelde Gideon G. en de medeverdachte die nog moet voorkomen... schoten twaalf keer op Jalink. Zijn zoontje bleef, zoontje bleef ongedeerd. Jalink was vlak voor zijn dood nog veroordeeld voor witwassen. De gemeente Oostzaan sluit per direct een voetbalclub. Volgens de burgemeester kunnen de orde en veiligheid niet worden gewaarborgd. Bezoekers van de voetbalclub en omwonenden zouden zich niet veilig voelen. Het zou het gevolg zijn van recente publicaties... waarin een verband wordt gelegd tussen de club... aangetroffen handgranaten, schietpartijen... en een veroordeling wegens witwassen. De problemen bij de club in Oostzaan spelen al langer. Vier jaar geleden werden bij een inval van de Fiat... onder meer papieren en drugs in beslag genomen. Of de club ook echt iets te maken heeft met criminele activiteiten... is niet bewezen volgens de politie. Twee jongens hebben gisteren in Heerhugowaard stenen gegooid naar een rijdende trein. Daarbij sneuvelde een raam. Een vrouw en haar kind die in de trein zaten kwamen onder het glas te zitten. Hoe het met hen gaat is niet duidelijk. De politie heeft twee jongens aangehouden. Volgens de regionale omroep NH Nieuws liepen ze op het spoor. De politie zoekt eh, getuigen van beide incidenten. En de politie heeft twee meisjes van 13 en 14 en een jongen van 16 aangehouden... na een steekincident gisteravond in Schravenzande. Bij dat incident raakte een jongen van 16 gewond. Of alle drie de opgepakte jongeren verdacht worden van het neersteken van de jongen is niet bekendgemaakt. De politie sluit ook niet uit dat er meer mensen worden aangehouden. Hoe het slachtoffer aan toe is, is niet duidelijk. Het weer bewolkt en regen of motregen. Het is 8 tot 10 graden. Ook morgen een paar buien, af en toe zon en maximaal 7 graden.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 Drop it like it's hot. Drop it it's on. The pigs try to get at you. Park it like it's hot, Park it like it's hot, Park it like it's hot. If a nigga get an attitude, pop it like it's hot, Pop it like it's hot, Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm on the best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bowl that's whiter than what's spilling Johnny Crow, the phantom. Exterior like fish eggs, the interior like suicide was red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer it can be, I know killers in the street. Still to make you feel like you chiller in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, Tryna ask me shit. You should take four B and think before you fuck with little skateboard P. y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging on my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, if it, if it, one, get three. S is double O P D O double G. I can't fake it, just break it, and when I take it, see, I specialize in making all the girls get naked. Stand up beside the fire. chisel. G's to the biz act, now ladies, if we kiss. And so Sally can wait. She knows it's too late, and she's walking by. My soul. Boy, with a lot of hoes, drive my own cars and wear my own clothes I hang out tough, I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red bean. Oh, you got a gun, so you wanna pop back. AK 47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. The dance to this motherfucking music be quick to. Subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get look. I'm so sorry, Dat hij weer. Niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk.